Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel meer plaatsen langs het spoor kunnen dassen voor problemen zorgen. ProRail zegt dat ze op 40 plekken een dassenburgt hebben gevonden bij het spoor. De dieren moeten waarschijnlijk weg omdat het spoor verzakt als ze gaan graven. Maar een vergunning daarvoor kan maanden op zich laten wachten. Dat vindt deze natuurbeschermer veel te lang duren. Nou als je zegt dat er 40 burchten zitten, dan moet je van die 40 burchten precies weten hoe het daarvoor staat... en wat er moet gebeuren en wanneer je daarmee begint. Daar moet gewoon een logisch plan achter liggen en daar willen we best bij helpen. Maar het tempo moet omhoog om die beesten uit de infrastructuur te houden. In Brabant en Friesland heeft het treinverkeer al last van gravende de dassen. Trainer Dick Advocaat stopt na dit seizoen bij ADO Den Haag. Eind vorig jaar volgde hij de ontslagen Dirk Kuyt op. Daarvoor kwam hij speciaal uit zijn trainerspensioen. Maar hij vindt het hierna wel mooi geweest. Of hij helemaal stopt met zijn trainerscarrière weten we nog niet. Andrew Tate blijft nog een maand langer vastzitten in Roemenië. Dat schrijft de BBC. Samen met zijn broer zit hij sinds december in de gevangenis. De twee worden verdacht van verkrachting en mensenhandel. Ze zeggen allebei dat ze onschuldig zijn. Amsterdam Rotterdam wil niet dat mensen afvalbakken openbreken om statiegeldflesjes te zoeken. Dat gebeurt nogal vaak in de stad, nu er op van die kleine plastic flesjes ook statiegeld zit. Vooral rondom de arena, daar werd zondag de klassieker gespeeld. En dat zorgt voor bergen aan flesjes op straat, vertellen deze mannen bij AT5. Ik heb alleen maar goede dag wanneer voetbal is, wanneer mensen zingen alleen mijn weekend. Deze flessen doe ik om uh, bij te verdienen. Geld echt op straat. Ja, en het gaat om serieuze bedragen soms. Deze 300 euro kan ik een week mee, mee slapen. Eén week in hostel. Toch ben ik blij dat ik eh, hoef niet te bedelen. Ja, de stad vindt het niet zo leuk dat er afvalbakken worden opengebroken. Ze denken aan andere sloten erop of misschien een ander soort bak die niet zo makkelijk te slopen is. Het weer bewolkt, af en toe regen. Kouder dan 10 graden wordt het niet. Morgen ook regen, zon en flink wat wind. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen, Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk het kleinst is daar als de hoogste ei, En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen, een leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat op. pijn. De zon schijnt naar de regen. Zo het En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. Het heetste vuur wordt dat als spannend kaas of klein. Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zacht als de zon schijnt naar de regen. Laat azuren vriend en vijand samen gaan. Wat stof is zal tot stof vergaan. En elke storm komt weer tot rust Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde weer zoals je was in alle liefde, zo zal je gaan. Fred Heij met The Sea of Love. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself. But those around you crawled. They crawled out of the woodwork. And they whispered into your brain. They said and they made you change your name. And it seems to me you lived your life. that Marilyn was found in the news And it seems hour Marilyn Monroe Songs hoor je hier met The Sea of Love. you hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life. Sea of Love. beloofde, dat zal ik nooit vergeten. Jij moet weten, het is zo anders om hier met jou te leven. Daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zou krijgen. Jij bent mijn moet weten Dat er niemand is die mij zo kan verwarmen Als je bij me ligt, hier in mijn armen Die momenten, ik zal ze nooit vergeten daarvan spijt te krijgen. Jij Life I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. some were red honey. Guess that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I gonna love the man when the man gets home. And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door There'll be no place to hide How oh. you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe Cause I feel I let you down You know, so many ways luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. 12. The Sea of Love. I can't help, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I can stay here forever. take all my time Go on, make me lose my mind songs hoor je hier met The Sea of Love. One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.